Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De storm Poli, die nu over Nederland trekt, is de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Je hoort onze weerman Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment worden in Noord-Holland en ook rondom het IJsselmeer... op dit moment windstoten gemeten van boven de 100 km per uur. Met uitschieters zelfs tot 145 km per uur in IJmuiden. Dat is echt heel uitzonderlijk. Nou, de storm is dus in volle gang. Mijn collega Danny ging kijken hoe het spookt op het Almeerder strand aan het IJmeer. Ik ben in een soort ja, haast apocalyptische <laughs> situatie in mijn land, wil ik haast zeggen. Ik ben de enige hier op het strand. En ja, normaal als je in juli op het strand bent, dan ziet het er toch iets anders uit. Ik moet ook zeggen, ik kan niet heel goed kijken. Ik moet mijn ogen een beetje dichtknijpen, omdat al dat water en al dat zand, dat stuift op en het waait zo mijn ogen in. Ja, dan is het ook nog eens vakantieseizoen. Dus er staan nu ook mensen op de camping. Daarom hebben deze kampeerders maatregelen getroffen... om ervoor te zorgen dat hun tentje of caravan niet wegwaait. De stormbanden zijn uit de kast gekomen. Er zijn wat extra lijntjes gespannen. Er zijn gasten die hebben toch wel hun voort- en eraf gehaald. Ja, laten we hopen dat het werkt. Eh, ook deze mensen hebben last van de storm. Quinten bijvoorbeeld staat helemaal vast op de A10. De A10 is helemaal afgesloten. Ligt over een gedurende stuk van 4 à 500 meter alleen maar bomen op de weg. Dus vanuit Amsterdam de 10 op. Eh, niet doen. Echt niet verstandig. En ook Evelien komt niet verder op haar weg naar Alkmaar. Ik ben al drie keer de weg ingeslagen en ik ben weer omgekeerd omdat er een boom op de weg lag. Nou, dan hebben we ook nog ander nieuws. Er gaan voortaan agenten mee op de trein van Eindhoven naar Weert. Dat meldt Omroep Brabant. NS-personeel is een groep asielzoekers die voortdurend overlast veroorzaakt. Meer dan zat. Ze betalen niet voor hun kaartje, maken prullenbakken en bankjes kapot... en slaan ook dreigende taal uit naar het treinpersoneel. De agenten moeten ervoor zorgen dat de railschoppers direct worden aangepakt. En het Oekraïense leger heeft een aanval uitgevoerd op Makivka. Dat is een stad die is bezet door de Russen. Daarbij is mogelijk ook een brandstof- of munitiedepot vernietigd. Op, beelden gaan, op socials gaan beelden rond van een enorme explosie. En het weer nog, vooral aan de kust en in het noorden vanochtend dus harde wind en veel regen. Daar geldt code oranje of zelfs code rood. Vanmiddag dan trekt de storm het land uit. Het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn in Noord-Holland heel veel problemen door de storm. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Raasdorp. Vertraging is een kwartier. Bij Purmerend ligt rommel op de weg. Op de A7 in beide richtingen zijn er problemen. Vooral richting Zaanstad, daar heb je een half uur tijdverlies. De A10 Noord bij Amsterdam is dicht door omgewaaide bomen. Ook de A9 Alkmaar richting Amstelveen is afgesloten tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Je hebt een uur vertraging op de N244 van Alkmaar naar Edam... tussen Alkmaar en Zuidschermer, ook door omgewaaide bomen.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 Een goede laag is natuurlijk ideaal. Ik kan niet wachten op mijn Anne Fleur vakantie. Anne Fleur vakantie. blote benen, beest, pajasje, roep de ober, doe mij maar nostalgie. Gaan we uit, dan gaan we naar de nood. kleding. ik heb echt kleding nodig.